uur. Marielle Hageman met het NOS-journaal. Een man van 18 kreeg zes maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Hij had met anderen de auto van zijn buurvrouw in brand gestoken. Een man van 28 had vuurwerk naar agenten gegooid. Hij kreeg vier maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk. De veroordeelden mogen de komende twee jaarwisselingen niet de straat op. De rechter hield twee zaken aan. Morgen is er in Den Haag nog een supersnelrechtszitting. De politie heeft in Rotterdam vorig jaar ruim 7 miljoen euro in beslag genomen bij illegale bankiers en koeriers. Bij verschillende acties zijn tientallen criminelen aangehouden. Drugsmokkelaars, terroristen en mensenhandelaren verplaatsen hun geld buiten officiële kanalen om. Vanuit winkels, bedrijven of woningen worden bankzaken gedaan. Het onderschepte bedrag is volgens de politie maar een klein deel van wat er in werkelijkheid wordt witgewassen. De politie heeft in Rotterdam een speciaal team opgezet in de strijd tegen illegaal bankieren. In de haven van Derna in Libië is een Griekse olietanker gebombardeerd. Daarbij zijn twee doden gevallen. De tanker werd onder vuur genomen door een militair vliegtuig. Volgens persbureau AFP is de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist door het regeringsleger. Een Libische kolonel zegt dat het schip verdacht was... omdat de bemanning niet wilde dat militairen de tanker zouden doorzoeken. De regering vermoedde dat het schip islamitische strijders aan land wilde brengen. De Franse president Hollande denkt dat er op termijn een eind kan komen aan de sancties tegen Rusland. Dat kan volgens hem als er goede vooruitgang wordt geboekt op de komende Oekraïne-top. Die is volgende week in Kazachstan. De Russische president Poetin en de Oekraïense president Poroshenko zijn uitgenodigd. Net als bondskanselier Merkel en de Franse president Hollande. Merkel en Poetin hebben nog geen ja gezegd. Het weer veel bewolking en vanavond en vannacht nevelig. Minimumtemperatuur in de buurt van het vriespunt. Morgen bewolkt en droog en het wordt 4 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat voor de aansluiting met de A10 een file van 2 kilometer. De voegovergang is er daar slecht aan toe. Die wordt op dit moment gerepareerd waardoor de rechte rijstrook dicht is. A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwebrug en Gouda een file van 7 kilometer. Ook daar zijn ze bezig met een spoedreparatie. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij knooppunt Ipenburg 7 kilometer. De A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer op de parallelbaan door een ongeluk. De rechtrijstrook is daar dicht. En nog een korte file op de A20, hoek van Holland-Gouda, bij knooppunt Terbrechtseplein, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.